Thank you. is zo ver van mijn hart, maar ik hoop hier haar weer te zien. Zij hebt daar in die wijk bij die mooie rivier gewoond, daaronder bij die grote rivier. O, breng mij terug naar die Oud-Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Daaronder bij die milies, bij die droom waar ik woon, daar woont mijn Sari Marijs. Ik was zo bang dat die die mij zo bang en over die zee wegstuur. Toen vlug ik naar die kant van die tochtse zand, daaronder langs die grote rivier. O, breng mij terug naar die oud Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Daaronder bij die milies, bij die groen dorp woon, daar woont mijn Sari Marijs bij die milie, bij die groen boom, Daar woont mijn Sari bereis. Verlossing heb gekomen en die huistoekeer was daar. Terug naar die oude brandpaal. Mijn lievelingspersoon zal daar vast en zeker wees om mij met een kus te belonen. Oh, breng mij terug naar die oude Transvaal, daar waar mijn zaal woon. Daaronder bij die milies, bij die grond, daar ik woon. Daar woont bij Sari